met het NOS-journaal. De PvdA zal niet meewerken aan het compromis over de Hedwige-polder. Eerst wilden de partijen nog over nadenken, maar vanavond liet PvdA-leider Samson weten dat hij het kabinet niet helpt. Het compromis lijkt daarmee van de baan. Gisteravond liet de PVV al weten falikant tegen te zijn. Ook de SP en GroenLinks schieten het kabinet niet te hulp. Staatssecretaris Bleker heeft met de EU onderhandeld over een oplossing waarbij twee derde van de polder gespaard zou worden. Het vorige kabinet beloofde de polder aanvankelijk terug te geven aan de natuur... ter compensatie van het uitdiepen van de Westerschelde. Het overleg over het Iraanse atoomprogramma gaat op 23 mei verder in Bagdad. Dat heeft Catherine Ashton gezegd, de buitenlandchef van de EU. Volgens haar waren de gesprekken die vandaag in Istanbul werden gehouden constructief en nuttig... Vertegenwoordigers van de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, China en Rusland hebben vandaag overlegd met een delegatie uit Iran. Het doel van de gesprekken was om te kijken of er ruimte is voor meer overleg over de nucleaire ambities van Iran. In de Verenigde Staten maken verschillende staten zich op voor hevige stormen. In het midden van het land, van Minnesota tot Texas, zijn waarschuwingen afgegeven. De weerdienst van de Amerikaanse overheid noemt de stormen levensgevaarlijk. De komende uren worden windsnelheden verwacht van ruim 110 km per uur en hagelstenen zo groot als tennisballen. In de eredivisie heeft PSV thuis met 3-2 gewonnen van AZ. De winnende goal van de Eindhovenaren werd in de laatste seconde van de blessuretijd gemaakt door invaller Tim Mattas. Andere wedstrijden die vandaag worden gespeeld zijn Feyenoord Excelsior, NEC Heerenveen en FC Twente NAC.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 Een wandeling over het strand door het duin in het centrum van Zandvoort. En zoals iedere week weer het eerste uurtje. Een mix van dance en R&B in de tweede en derde uur. wil binnen onze eigen resident DJ Mouse zo'n uur lang. Nou, het is eigenlijk twee uur lang live in de mix. Maar voor het zover is dit uur nog gewoon een hoop lekkere muziek. Het beste van dance R&B. Onder andere Ali Murs komt dit uur voorbij. Stoetsen, Onyx, Ali Dalki en eh, Tupongo Aguilar. <laughs> Of zoiets dergelijks. Maar nu eerst DJ Fresh. Samen met Rita Ora met Hot Right Now. Get your hands up cause you think you got it. Going crazy when not even started. Hey, oh, hey. Funny that you think you're winning Somebody Zaterdagavond. De Ed en Snij. Jump it up into the bum of your mind. Op het a lot of me wap beat? yup, yup, yummy, yup. Piss me off right here, I'm a freak, but hey, me off, I swear to God, I'm a leak to say. Matter of fact, I'd rather deal with another basket case. Oh, what a waste of a fat Fusing Rita Ora met Hot Right Now. Het is even tijd voor een uh, eh, blokje met shownieuws. Adam Levine van Maroon 5 is nog een week voor zijn vriendin en uh, eh, sina af. Of de vrouw werpen zich alweer met vlijt en liefde voor zijn voeten. En een van die dames is openlijk, eh, die openlijk solliciteert voor de opengevallen plek is actrice Jennifer Love Hewitt. De 33-jarige Jennifer is ook sinds kort van een vriend af en onthulde in de talkshow van Ellen DeGeneres dat ze een gelukkige single is, maar dat ze eventueel aanbod van een Maroon 5 zo niet zou afslaan. Ik heb mijn ogen altijd open en ik las twee dagen geleden dat Adam weer single is. Ik denk dat we een leuk koppel zouden vormen, al dus de Amerikaanse actrice. Nou, we zijn benieuwd, maar er zijn een heleboel gegadigden... want uh, Adam Levine van Maroon 5 is erg populair onder de vrouwen. En eh, Casper Smart is de 24-jarige lucky dat die tegenwoordig een paar keer in de week Jennifer Lopez mag instoppen. En dat hem uh, eh, menens is blijkbaar uit het feit dat hij druk bezig is... om zijn schoonmoeder in te pakken. Volgens Chicago Sun-Times belt Casper elke dag even met schoonmoeder lief... en om even te checken hoe het gaat, want je weet als zij je leuk vindt zit je natuurlijk helemaal gebeiteld. Ook Ben Affleck was erg close met de eh, Mama Lopez. Die doken met z'n tweeën nog wel eens het casino in. En Mark Anthony viel dan weer niet zo lekker bij Ma. En J-Lo en hij gingen ook niet zo lekker uit elkaar. En ja, die Smart doet zijn naam weer eer aan. En eh, Chris Brown, die uh, wordt regelmatig gesignaleerd met Rihanna. Wat eindelijk het hele universum al wist... heeft Rihanna nu maar eens bevestigd in een interview... Ze komt nog regelmatig bij Chris Brown over de vloer... ondanks de ticket die ze van hem krijgen. Dat meldt de eh, X17 Online. En eh, veel Rihanna-fans vinden dat erg moeilijk te verteren. Ik respecteer de mening van anderen, vertelt Rihanna dat weer. Dan weer in de Amerikaanse ellen. Waar het op neerkomt is dat iedereen er anders over denkt. Ik vind het moeilijk te accepteren, maar ik snap het natuurlijk wel. Ondanks alle ophef gaat Rihanna vrolijk door met een stiekem afspreken met haar ex-lover. Ik wil dat mensen weten wie ik echt ben. Of ze het nou leuk vinden of niet. Goed of fout. Ik wil dat ze de waarheid weten. Sympathiek, maar kijk uit, hè, want voor je het weet krijg natuurlijk weer klappen van eh, Chris Brown. Maar hij is eh, de laatste tijd rustig, dus eh, hè, misschien doet hij het in het geheim. Of Rihanna houdt gewoon van klappen krijgen. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Iedere zaterdag tussen 9 en middernacht hier op CFM Zandvoort, jouw lokale omroep. Met nu op de radio nieuwe muziek van Ollie Murs met Oh My Goodness. Oh my goodness, I can't hide it. You just smiled when you walked by me, oh. My goodness, warning signs that no one showed me. Lost control, but please don't hold me back. Gonna go for it. I hope you're ready for it all. Cause I don't downhill, no brakes on your way. Life lined up on the mirror, don't blow it. Whoa. Look at me when I'm talking to you. You looking at me, but I'm looking through you. I see the blood in your eyes. I see the love in disguise. I see the pain hidden in your pride. I see you're not satisfied. myself. I'm looking at the mirror on the wall. Here we are again. Yeah. Through my rise and fall, you've been my only friend. Yeah. You told me that they can understand. remain. I see Wayne, I'm looking at the mirror. like my fucking dad. Light it up, that smoke and mirrors. I even look good in a broken mirror. I see my mama smile, that's a blessing. I see the change, I see the message. And no message could have been any clearer. So I'm starting with the man and the mirror on the wall. MJ taught me that. Here we are again, through my rise and fall. Uh. You've been my own. Take them to Mars, man. You told me that they can understand the man I am. So why are we talking to each other again? take him to Mars this time. do this. Say what? I don't know where you're from or where you've been at. I'm letting you know what's up. And if you don't, I'll play by the rules, huh, baby? You get cut. I talk so much, you took my love. Fuck. You took my love. I thought I was the only one. You took my love. It feels like you did it for fun. You took my love, but my heart keeps telling me you're the one. You took my love. Took my love. I are great cause I'm with my crew But my smile's fake cause I'm missing you Baby, you know that I done learned my lesson Should've gave you more time, more love and affection And when I see you later with that other guy Yeah, telling myself a player ain't supposed to cry You took my love, I thought I was the only one You took my love, it feels like you did it for fun You took my love, but my heart my heart and threw it on the ground. But it don't even matter cause I still want her around. She's such a love taker, she's such a love taker. It's guaranteed that she's a professional heartbreaker, but a great love maker. All in the sheet, she made my heart skip a beat. But for now, she's as cold as they come. No max, no knife, and no gun. She took my love. You took my love. I thought I was the only one. You took my love. It feels feels like you did it for fun. Took my love, but my heart keeps telling me you're the one. Took my love, took my love, la da da. door de duinen en het centrum van Zandvoort. Voor de muziek van Pitbull en David Rush met Took My Love. Daarvoor muziek van Lil Wayne featuring Bruno Mars met Mirror. En meestal, zeker bij de R&B, dan uh, ik heb vaak promootjes eh, van die promo-cd's... en die krijg ik dan maanden binnen voordat eh, de überhaupt kans maken om überhaupt in de hitlijst te komen. En toen ik deze plaat hoorde, dacht ik echt van... jongen, jongen, dit wordt echt helemaal niks. Lil Wayne maakt leuke muziek, Bruno Mars maakt leuke muziek... maar dit is echt een slaapnummer. Nou, ik heb me er lelijk in vergist, want <laughs> het is gewoon mega populaire plaat. Een van de meest gedraaide plaatjes eh, in de Nederlandse top 40. Volgens mij stond hij ook op nummer 1, of staat hij nog op nummer 1. En voor de plaat van Lil Wayne en Bruno Mars... hoor die All Immersed met Oh My Goodness... Dat is een nieuwe platform Staat hoog genoteerd in de Engelse, oftewel de UK hitchart. Chart. IFM Zandvoort, een nightwalk, een vechtpartij, gestolen kleding, een tweejarig kind, sekspelletjes en een kinderwagen. Dat waren de ingrediënten voor de aanhouding van twee vrouwen in Alkmaar. De bedrijfsleider van een kledingzaak betrapte de vrouwen op de diefstal en ging achter ze aan. Er volgde een korte vechtpartij. De vrouwen werden niet veel later in de boeien geslagen met de politie eenmaal te plaatsen, Blijken niet eh, alleen gestolen kleding en een tweejarig kind in de kinderwagen te liggen, maar ook uh, die gestolen waren. De twee bleken nog meer gestolen spullen in hun auto te hebben, dus het waren echt van die, eh, ja, hoe noem je dat? Kleptomaan, hè? Kleptomaan is een van de verslaving. Nou ja, of ze verslaafd zijn, weet ik niet. Maar het is gewoon eh, lekker makkelijk, hè? Misbruik voor van een kind van twee jaar uit. in de kinderwagen. En overal waar je binnenkomt, stouw die hele kinderwagen vol. Want ja, de mensen kijken alleen maar naar het kind en die kijken nooit aan of er misschien wel wat in verstopt zit. CFM Zandvoort, The Nightwalk. De muziek, daar luister je nu naar natuurlijk. wat voor muziek? Zometeen Jesse J met Domino, de Double Face Brazil Club Mix. Maar nu is Bob Sinclair, samen met Pitbull, Dragonfly en Fatman Scoop met Rock the Boat. Bob Sinclair listen real fast. Yeah. We're gonna rock the boat. Rock the boat. your physical fitness. Up and down like the stock market now, baby, let me give you the business. Cara linda, pecho hecho, ay que riga ale. oprottende huis, om het maar zo te zeggen. Daarvoor Anthony met I'll Be There. Ook muziek van Jesse J met Domino, de Double Face Brazil Club Mix. En daarvoor natuurlijk Bob Sinclair, Pitbull, Dragonfly en Fatman Scoop met Rock the Boat. We gaan door met Elena met Your Captain Tonight. uur van The Nightwalk. Een mix van dance en R&B in de mix op de radio. Zometeen, vanaf 10 uur, twee uur lang, het beste van dance en R&B. Nee, het, het beste van dance zonder R&B in de mix. Zometeen, DJ Mauzo, twee uur lang. Het zijn Global House Vibes. Ik zeg tot zometeen, na de break. ik laat je alvast achter met nog een paar leuke plaatjes. Ik laat je alvast achter. Ik laat je achter met eh, onder andere Nicolai Vanzano, Futsing, Lou Menessa met Kanto, Da Kikada of iets dergelijks.